De internationale gemeenschap gaat Jemen helpen bij de hervormingen. Er komen twee werkgroepen. Nederland wordt voorzitter van een werkgroep die moet helpen om van Jemen een rechtsstaat te maken. De andere werkgroep bekijkt onder leiding van Duitsland hoe de economie van Jemen er weer bovenop geholpen kan worden. De top in Londen was ingelast na de mislukte aanslag op een vlucht van Amsterdam naar Detroit tijdens kerst. De dader was in Jemen opgeleid. Een instabiel Jemen wordt gezien als een vrijplaats voor terreurorganisaties. Het dodental in Luik is opgelopen tot vier. Na het instorten van een flatgebouw gisternacht werd gistermiddag een meisje van 13 levend uit het puin gehaald. Later werden de vier lichamen ontdekt. Voor zover bekend wordt er nu niemand meer vermist, maar reddingswerkers blijven vannacht nog zoeken onder het puin. Het appartementengebouw in Luik stortte in na een gasexplosie. Twintig mensen raakten gewond. De eerste nationale gedichtenwedstrijd is gewonnen door Gerwin van der Werf met zijn gedicht Misbruik. De jury onder leiding van oud-dichter des vaderlands Gerrit Komrij had als taak om uit ruim 15.500 inzendingen het beste gedicht te kiezen. Iedereen kon aan de nationale gedichtenwedstrijd meedoen. Winnaar Gerwin van der Werf, die muziekdocent, componist en schrijver is, kreeg 10.000 euro. PSV is uitgeschakeld in het bekertoernooi. De Eindhovenaren verloren thuis met 3-0 van Feyenoord. De Rotterdammers gaan door naar de halve finale, net als Ajax dat met 3-2 van NEC won. FC Twente won met 4-0 van Sparta en Go Ahead Eagles bereikte de halve finale door een 2-1 zege op NAC. Het weer... Winterse buien. Door ijzel, sneeuw, hagel en opvriezing kan het overal, met uitzondering van het westen, zeer glad zijn.